kunnen krijgen op de basisschool. Ze krijgen dan vooral taalles. Brancheorganisatie de PO-raad is daar blij mee. Hoe eerder een taalachterstand wordt geconstateerd, hoe beter die kan worden weggewerkt. Op de Australian Open zit Kim Kleisters bij de laatste acht. Ze versloeg de Russische Makarova in twee sets. In de kwartfinale speelt Kleisters, die als derde is geplaatst, tegen de Poolse Radwanska, die als twaalfde is geplaatst. Het weer, vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden regenen. Morgen is het bewolkt en regenachtig, maar smiddags lokaal ook kans op wat zon.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 Er zijn meer dan 100 mensen gewond. De aanslag zou zijn gepleegd in de hal waar reizigers hun bagage ophalen. Op het moment van de explosie, rond half drie in de middag, waren er duizenden mensen in de bagagehal. Er zijn berichten dat een zelfmoordenaar zich opblies, maar daarover is nog geen duidelijkheid. President Medvedev sprak van een terreuraanslag. De daders zullen worden opgespoord en bestraft, zei hij. De beveiliging op alle luchthavens van Rusland en andere grote verkeersknooppunten is verscherpt. De aankomsthal van de luchthaven Domodedovo staat volgens ooggetuigen vol rook. Er zijn tientallen ambulances naar de luchthaven gestuurd om de gewonden naar ziekenhuizen te brengen. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. ABN AMRO en Fortis blijven nog zeker drie jaar in handen van de staat. Daarna kunnen de eerste onderdelen naar de beurs worden gebracht, zegt minister De Jager van Financiën. Binnen vijf jaar zouden alle onderdelen weer in private handen moeten zijn. In 2008 kocht de staat ABN AMRO en Fortis voor 25 miljard euro om het bedrijf van de ondergang te redden. Het is de bedoeling dat de verkoop meer oplevert.